met het NOS-journaal. Rond 9 uur vanochtend komen de leiders van de vier coalitiepartijen opnieuw bij elkaar... om te praten over de aanvullende asielmaatregelen die PVV-leider Wilders ingevoerd wil zien. Wat de PVV betreft is de uitkomst van het gesprek bepalend voor het voortbestaan van de coalitie. Gisteravond zeiden de leiders van VVD, BBB en NSC dat het openbreken van het regeerprogramma wat hen betreft niet nodig is dat Wilders gewoon aan de slag kan met zijn plannen. Maar voor Wilders was dat niet genoeg. Hij wil nu een handtekening onder zijn 10-puntenplan. Bij een recyclingbedrijf in Oosterhout is vannacht brand uitgebroken. Op het terrein aan de noordkant van de stad staan balen geperst papier in brand. De brandweer is met veel voertuigen aanwezig om te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen panden. Er komt veel rook vrij. Zuid-Korea kiest vandaag een nieuwe president. De verkiezingen volgen op de afzetting van president Yoon... die een half jaar geleden op eigen houtje de noodtoestand uitriep... en daarmee een politieke crisis veroorzaakte. Zijn partij dreigt nu het presidentschap te verliezen. Waarschijnlijk wordt de winnaar van de verkiezingen in Zuid-Korea vanavond bekend. Yves Berendsen heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn nummer Terug in de Tijd was vorig jaar het meest gedraaide nummer in Nederland. Het meest succesvolle Nederlandse nummer internationaal was Alibi van Sef Dalisa. De prijzen werden afgelopen avond uitgereikt in het Internationaal Theater Amsterdam. Eerder werd al bekend dat Martin Garrix de Gouden Harp kreeg. De Lifetime Achievement Award ging naar Jacqueline Govaert. En Boudewijn de Groot ontving de Lennart Nijgprijs. Het weer. De dag begint zonnig, later meer bewolking... en aan het einde van de middag in het westen lichte regen. In de avond breidt de regen zich uit richting het oosten. Het wordt vanmiddag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 You can change your clothes if you wanna. If you change your mind, well that's the way it goes. But gonna keep your jeans and your old black hat Cause I wanna, they look good on me You're never gonna get them back You could act real tough if you want.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 Yves Berendsen heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn nummer Terug in de Tijd was vorig jaar het meest gedraaide nummer in Nederland. Zuid-Korea kiest vandaag een nieuwe president. De verkiezingen volgen op de afzetting van president Yoon... die een half jaar geleden op eigen houtje de noodtoestand uitriep...